Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballer Rai Vloed is niet meer welkom bij Heracles Almelo. Afgelopen vrijdag werd hij al geschorst. Vloed zou hebben gelogen over een dodelijk ongeluk... waarbij een jongetje van vier om het leven kwam. Hij reed veel harder dan hij eerder zei... en zou ook veel te veel hebben gedronken. Volgens deze sportjournalist van De Telegraaf zijn de dagen als profvoetballer voor vloed geteld. voor deze man is gewoon geen ruimte in het Nederlandse profvoetbal meer. dit moet gewoon eh, afgelopen zijn. Eh, Heracles moet hem ontslaan als je deze eh, details, als die allemaal kloppen. En ja, ik denk niet meer dat ook maar één Nederlandse club het aandurft om Rijvloed onder contract te nemen. De directeur van Heracles zegt nu tegen De Telegraaf dat de schorsing een eerste stap is naar zijn ontslag. De politie in Arnhem heeft afgelopen nacht een illegaal feest in een bos beëindigd. Volgens een woordvoerder wilde iemand een verrassingsfeestje organiseren... maar er kwamen meer mensen op af dan verwacht. De politie stuurde iedereen weg. Er is niemand opgepakt. En in Hongkong worden honderden hamsters gedood in een poging om een corona-uitbraak in te dammen. Tot nu toe zijn zeker 2200 dieren gedood. Inwoners werden eerder deze week opgeroepen om hun hamster in te leveren... nadat een aantal van de dieren besmet bleek met het coronavirus. Die uitbraak komt deels door besmette hamsters. Die werden geïmporteerd uit Nederland. De eigenaar van een dierenwinkel waar de hamsters verbleven had al corona. En de Nederlandse zaalvoetballers maken zich klaar voor hun tweede EK-wedstrijd tegen Portugal. Dat wordt geen makkelijke wedstrijd. Portugal is titelhouder en bovendien wereldkampioen. Ja, ze zijn gewoon echt heel goed. Fit, eh, stevig, sterk. Ze beheersen het hele spelletje compleet. Ja, en wij moeten gewoon daar tegenover zetten wat we tegen Oekraïne hebben gedaan. Eh, het hoofd niet laten hangen als we 1-0 achterkomen. Want einde van de dag, ja, zij gaan ook naar de wc. Eh, zij stinken ook, dus ja. Afgelopen week won het Nederlandse team onverwachts met 3-2 de eerste wedstrijd van Oekraïne. En dat vierden ze met een goed feestje in de kleedkamers. Voor de mannen is het dus hopen dat ze ook vanavond weer kunnen feesten. Het weer nog veel grijs vandaag, wel overal droog. En in het westen kan het zijn dat de zon er later vanmiddag ook nog even doorheen breekt. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Knoop in Zaandam.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 Please hurry, why don't you come back? ZFM. jaar was anders dan gedacht. Het voelde langer dan voorheen, maar de tijd die deed niet mee. Ik wilde zoveel meer gedaan. Ik wilde leven, ik wilde gaan, maar het viel niet in elkaar.